Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De identiteit van de verdachte van de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude is na drie maanden nog altijd niet zeker. Rechercheurs hebben nog niet kunnen controleren wat de man zegt over zijn komst naar Nederland, meldt het Parool. De man zou uit Nigeria komen, maar zegt zijn achternaam, geboortedatum en familie niet te kennen. En ook heeft hij geen identiteitspapieren. Hij wordt verdacht van het doodsteken van Lisa en het verkrachten van een andere vrouw. In Canada is een groep schoolkinderen aangevallen door een beer. Er zijn elf gewonden, twee zijn in kritieke toestand. De leraar van de klas is een van de zwaar gewonden. De aanval gebeurde op een wandelpad in de provincie British Columbia. De grizzlybeer die aanviel was volgens de terreinbeheerder agressief. Het is niet bekend wat er vooraf ging aan de aanval. De school van de kinderen bleef vandaag dicht en mensen die betrokken waren krijgen begeleiding. In Dirksland op Goeree-Overflakke is vanavond een auto van de weg geraakt en in brand gevlogen. De persoon die in de auto zat kon er volgens de veiligheidsregio niet meer op tijd uitkomen en is overleden. Volgens de politie was het slachtoffer waarschijnlijk de enige inzittende van de auto. Over de identiteit is nog niet bekendgemaakt. gemaakt. In het Belgische dorp Moen bij Kortrijk is de politie vanmiddag uitgerukt... omdat een man dacht dat hij uranium had verrijkt. Hij had zelf de hulpdiensten ingeschakeld. Toen ze aankwamen was er geen spoor meer van de man, meldt de VRT. Ze vonden wel een koelbox. Een man in een beschermend pak heeft de stof onderzocht... en kwam al snel tot de conclusie dat er geen uranium verrijkt was. Logisch, zegt een Vlaamse kernfysicus. Het verrijken van uranium is zo duur en moeilijk... dat iemand dat waarschijnlijk nooit in zijn achtertuin kan doen. De man is later aangehouden. Het weer, hier en daar valt een winterse bui. Het koelt af tot tussen de 2 en min 2 graden. Morgen is het droog met wolken en zon.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 in the spotlight craving trouble every day. And I'm here to take my chances, to get lost the way we do. I told you love is overrated, but something feels alright. You know I'm not escaping, intoxicated all night. That's why I'm looking for somebody like somebody like, looking for somebody like, looking for somebody like, looking for somebody like, looking for somebody like, looking for somebody like. fast Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast Ferrari. Jackie and Jane. See them moving to the baseline. I feel a little disconnected. Nothing Can't correct it. I take a little. So effective. I feel a little disconnected. I feel a little Del el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de par todos los días. I'm a jerk. Okay. Some of our wise, some of them are Allah. Sight them a come from me satellite, and I send an army a man. They protect we border. Tactically place MC from every corner. Bad man a rude boy, guard the barrier. Koji, ambush them with the fire. M take place the news. Federal police cutter. Cause if we catch yourself, if I see well, you get cutter. Some of our wise, some of them are Allah. Sight them a from me satellite, and I send an army a man. They protect we border. Tactically place MC from every corner. Bad man a rude boy, guard the barrier. Koji, ambush them with the fire. the news. Head up, pull it tighter. if we catch you if I see, will get tighter. Pass on my ball, rise. nothing. make we bother. Practically place MC on every corner. Bad man a road boy, guard the barrier. 40, ambush them with the fire. M place the news. Make your bullet better. Now if we get you slip it, pass it, get faster. Some of our rise, some of them are Allah. Sight them up, up, miss up the lights, and I send an army of man. We protect with brother. Practically place MC for every corner. Bad man a road boy, guard the barrier. 40, place the loser. Head up, pull it, tada. Cause if we catch this, if we fuss, we will get Pass on my ball, follow through. And no sleep, eyes are raining. But I promise you that I won't let you go. I'll show you that things are not. Baby, don't let it go. That I won't let you go. I'll show you that things are not.